uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De nieuwe Amerikaanse president Biden wil dat de VS weer gerespecteerd wordt over de hele wereld, zei hij in zijn overwinningstoespraak. We zullen niet alleen leiden met onze macht, maar door een voorbeeld te zijn, aldus Biden. Hij sprak ook verzoenende woorden richting de aanhangers van Trump. Hij zei dat hij hun teleurstelling begrijpt en nodigde hen uit om elkaar niet meer als vijanden te zien, maar juist samen te werken. President Trump heeft tijdens of na de toespraak van Biden nog niets van zich laten horen. Enkele uren daarvoor herhaalde hij op Twitter nog eens dat er bij de verkiezingen is gefraudeerd... en dat hij eigenlijk ruimschoots heeft gewonnen. Vanuit de Republikeinse Partij komen er mondjesmaat felicitaties voor Joe Biden. Senator Mitt Romney bracht zijn gelukwensen over aan Biden en zijn running mate Harris... en noemde hen welwillende mensen met een bewonderenswaardig karakter... Oud-gouverneur Jeb Bush feliciteerde Biden ook... en zei dat het tijd is om diepe wonden te helen. Maar veruit de meeste republikeinen houden zich stil... of zeggen dat de strijd nog niet voorbij is. Zo schrijft senator Steve Scalise dat de verkiezingen pas zijn beslist... als alle legale stemmen zijn geteld. Portugal stelt in een groot deel van het land een avondklok in... vanwege het toenemende aantal coronabesmettingen. Onder meer in Lissabon en Porto mogen inwoners vanaf morgen... tussen 11 uur s avonds en 5 uur s ochtends niet meer de straat op. Voor nachtwerkers wordt een uitzondering gemaakt. De komende twee weekends geldt het uitgaansverbod al vanaf 1 uur s middags. Restaurants mogen dan nog wel maaltijden bezorgen. In Portugal liggen nu 366 coronapatiënten op de intensive cares. Dat zijn er meer dan in het voorjaar. Het weer. Het is op de meeste plaatsen helder. Minima tussen 3 en 6 graden. In het noordoosten net boven het vriespunt met kans op mist.